Het weer, eerst nog verspreid een paar buien, vanmiddag droger en wisselend bewolkt. Het wordt 4, 16 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk wat regen. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Show. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Vandaag wordt er op sneller gecontroleerd op onder meer de A27 Utrecht-Gorkum tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. En op de A28 Hogeveen-Amersfoort rijdt daar vooral niet te hard tussen de knooppunten Langhorst en Hattemerbroek.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 Alle pleinen staan helemaal vol. De politie verwijst belangstellenden door naar Engelo, Hengelo en Almelo om daar de wedstrijd te volgen. Als Twente de tweede landstitel op rij verovert, vliegt de selectie in een helikopter terug naar Enschede. De ploeg zal dan morgen officieel worden gehuldigd. Twente heeft in de arena de steun van 1600 fans. De overige, bijna 50.000 toeschouwers, zijn bijna allemaal in het rood witte Hult. Ajax speelt vandaag zonder de geblesseerde clubtopscorer Mounir El Amdawi. In en om de Palestijnse gebieden is het onrustig. Palestijnen houden demonstraties en groepen jongeren trokken in Gaza en op de Golanhoogvlakte naar de Israëlische grens. In beide gebieden heeft het Israëlische leger op de demonstranten geschoten. In totaal zouden zeker 25 gewonden zijn gevallen. Er zijn ook berichten over doden, maar die worden niet bevestigd. In Oost-Jeruzalem waren voor de tweede achtereenvolgende dag rellen. De Palestijnen herdenken vandaag dat hun voorouders bij de stichting van de staat Israël op de vlucht sloegen of werden verdreven. De jaarlijkse herdenking lijkt dit jaar meer te leven dan eerder. De onrust in de Arabische wereld motiveert ook de Palestijnen om de straat op te gaan. In Frankrijk heeft de socialistische partijvoorzitter Martine Aubry haar partijgenoten opgeroepen de rust te bewaren na de arrestatie van partijprominent Strauss-Kaan. De Franse topman van het IMF werd vannacht in New York gearresteerd omdat hij een kamermeisje seksueel zou hebben belaagd. Dominique Strauss-Kaan gold als de belangrijkste potentiële socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De invloedrijke econoom Jacques Attali zegt dat zijn kandidatuur van de baan is. Andere prominente socialisten tonen zich geschokt, maar benadrukken ook dat er nog niets bewezen is. Het weer wisselend bewolkt met eerst nog kans op een bui. Het wordt 15 graden. Ook morgen veel bewolking, plaatselijk wat regen.